Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De met iets wat op een bomgordel leek... heeft bekend dat hij alles zelf heeft verzonnen. Het Belgische OM zegt dat hij psychische problemen heeft. De politie ontruimde vanmorgen de omgeving van de Nieuwstraat in Brussel. De bomgordel bleek uiteindelijk gevuld met zout en koekjes. Het Iraakse leger heeft Fallujah maar voor ongeveer een derde deel heroverd op IS. De Iraakse regering meldde eerder dat Fallujah bijna volledig in handen was. Maar woordvoerder van de door de VS geleide coalitie zegt nu dat alleen het zuidelijk deel van de stad in handen is van het leger. Het beleg van Fallujah duurt nu een maand. Meer dan 85.000 mensen zijn gevlucht. Het IOC heeft besloten dat Russische atleten die aantoonbaar schoon zijn... toch onder de Russische vlag deel mogen nemen aan de Olympische Spelen in Rio. Het IOC nam de schorsing door de Internationale Atletiek Federatie wel over, maar zet de deur op een kier. Atleten die getest zijn op doping in het buitenland of die zich alsnog buiten Rusland laten testen, mogen toch deelnemen. De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie legt definitief zijn functie neer. Hij was al tijdelijk teruggetreden vanwege een onderzoek naar de uitgaven van de raad en zijn eigen declaraties. Er zou vooral veel geld zijn uitgegeven aan etentjes, feesten en reizen. Journalist Henk Hofland is vanochtend overleden. Hij kreeg onder meer het predicaat journalist van de eeuw. Hij was zijn gehele carrière verbonden aan NRC Handelsblad en zijn voorgangers. Onder het pseudoniem S. Montaak schreef hij een wekelijkse rubriek met persoonlijke observaties. De laatste aflevering verscheen begin deze maand. Henk Hofland was 88 jaar. Het weer vanuit het zuiden bewolking en soms wat lichte regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Morgen wordt het een stuk warmer met lokaal 26 graden. Wel kunnen er een aantal stevige buien gaan vallen in de loop van de middag en avond. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral files op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Bunschoten. Richting Amsterdam tussen Hoeverlaak en Eembrugge. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Breukelen. A2 Utrecht aan Bos tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en Purmerend. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Batuverdorp en Velzen. Bij Rotterdam heel druk vanavond de ongelukken. Op de A15 naar Gorkum tussen Pennis en Alblasserdam. 15 kilometer, een uur vertraging. En daarna nog eens een keer 10 kilometer tussen Sliedrecht en Gorkum.